7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het gevaarlijkste stuk snelweg van het land is de A4 bij Leiderdorp. Dat zegt de stichting Incident Management Nederland. Die telde daar afgelopen jaar 52 ongelukken. Het waren er zoveel omdat de snelweg daar van drie naar twee rijstroken gaat... er een drukke afslag ligt en het verkeer net uit een tunnel komt. Ook op de A1, A10 en de A12 gebeuren volgens de stichting naar verhouding veel ongelukken. Spaanse reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van de tweejarige peuter Julen. Het jongetje viel bijna twee weken geleden in de buurt van Malaga in een put van 110 meter diep. De peuter werd rond half twee vannacht gevonden en was zoals al werd gevreesd overleden. De reddingsactie liep alsmaar vertraging op omdat Spaanse hulpverleners moeilijk door de harde steengrond kwamen. In het zuidoosten van Brazilië worden 200 mensen vermist... na het instorten van een dam bij een ijzermijn. Een gebied in de buurt van het stadje Brumadinho... raakte overspoeld door een stroom modder en afval. Tenminste, zeven mensen kwamen om het leven. De Amerikaanse president Trump heeft een noodwet ondertekend... die een voorlopig einde maakt aan de shutdown. Gisteren sloot Trump een akkoord met de Democraten... waardoor de overheid tijdelijk kan worden heropend. Hierdoor kunnen ook de salarissen van zo'n 800.000 ambtenaren worden uitbetaald. En een Amerikaanse politieagent heeft per ongeluk een collega doodgeschoten. Dat gebeurde toen de twee met hun dienstwapens zaten te spelen. Het slachtoffer is nog naar een ziekenhuis gebracht... maar overleed daar aan haar verwondingen. De schietende agent is aangeklaagd voor dood door schuld.